Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een stellage met een spandoek bij een voetbalwedstrijd in het Overijsselse Geesteren zijn tien mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. De stellage met spandoek hing aan een hijskraan. Bij het begin van de oefenwedstrijd van FC Twente tegen de plaatselijke club Stevo in Geesteren kwam de stellage naar beneden. Volgens de lokale krant waren er enkele honderden supporters bij de oefenwedstrijd. Er werden twee traumahelikopters ingezet en tien ambulances, onder meer uit Duitsland. De oefenwedstrijd is afgelast. Op het strand van Scheveningen is een man vanmiddag zwaar gewond geraakt toen een barbecue ontplofte. Hij is naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht. Drie mensen liepen lichte brandwonden op en konden op het strand worden behandeld. Er werd ook een traumahelikopter ingezet. Het ongeluk gebeurde toen een medewerker van een Caribisch festival... een barbecue bijvulde met brandbare gel. De barbecue die in een partytent stond ontplofte meteen. Vijf van de zeven verdachten uit de Mallorca-zaak gaan in cassatie. De zaak draait om de dood van Carlo Heuvelman... die drie jaar geleden op Mallorca werd mishandeld en overleed. Het gerechtshof veroordeelde de vijf jonge mannen... tot een schadevergoeding van ruim 2 ton... voor de toenmalige vriendin van Heuvelman. Volgens de advocaat van de mannen is onduidelijk waar dat bedrag op gebaseerd is. De UEFA geeft de KNVB waarschijnlijk een boete... omdat Oranje-fans gisteren bekers op het veld gooiden... tijdens het duel tegen Frankrijk. Vandaag start de UEFA een onderzoek. De boete volgt meestal binnen een paar dagen. Albanië en Servië kregen voor soortgelijke incidenten boetes van 4.000 en 12.000 euro. Het weer. Vanuit het westen steeds meer opklaringen. Vannacht vrij helder met minima rond 11 graden. Morgen zonnig en droog met in de loop van de dag stapelwolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 23 graden landinwaarts. Vanaf maandag flink wat zon en oplopende temperaturen tot 28 graden op donderdag.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 Bam bam the damn thing gone blind. Bam bam is that old Black Betty Bam bam Is that old Black Betty Bam bam Is that old Black Betty Bam bam Whoa, Black Betty Bam bam Bam the Bam the Bam the Bam the Bam bam Intense. broadcasting worldwide. Yeah, It's intense. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Radio. this one. This is Intense Radio. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want. Forgot it, oscillate if I don't get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want. Forgot it, oscillate if I don't get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want. Forgot it, oscillate if I don't get busy. Just shake that booty non-stop when the beat drop. Just keep swinging it, get jiggy. Get crunked up, percolate anything you want. Forgot it, oscillate if I don't get busy. Just with DJ Malzo. take that thing, yeah, da da da take that thing, yeah, da da da take that thing, yeah, take that thing, yeah, take that thing, yeah, take that thing, yeah, da da da.